9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije worden de stemmen geteld van de lokale verkiezingen. Inmiddels zijn meer dan de helft van de stemmen geteld. Volgens het staatspersbureau staat de AK-partij van president Erdogan voor in Istanbul. In de hoofdstad Ankara zou de kandidaat van de oppositiepartij CHP tot nu toe de meeste stemmen hebben. Als dat zo blijft wordt het de eerste grote overwinning voor de oppositie in Turkije in lange tijd. In Oekraïne is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen... waarschijnlijk gewonnen door komiek en tv-persoonlijkheid Volodymyr Zelensky. Volgens exit polls kreeg hij ruim 30 van de stemmen. Over drie weken neemt hij het waarschijnlijk in de tweede ronde op... tegen zittend president Poroshenko... die volgens de exit polls ongeveer 18 van de stemmen kreeg. Inhoudelijk willen ze ongeveer hetzelfde. Een einde aan de strijd in Oost-Oekraïne, teruggave van de Krim... meer samenwerking met het Westen en economische vooruitgang. Brazilië heeft een diplomatieke post geopend in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem, maar de ambassade zelf blijft in Tel Aviv. De opening van het kantoor valt samen met het vierdaagse bezoek van de Braziliaanse president Bolsonaro aan Israël. Eerder beloofde Bolsonaro dat de ambassade in zijn geheel naar Jeruzalem zou worden verplaatst. Met deze stap lijkt hij te breken met die belofte.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 Het ARC Music label uit Engeland. Het is eh, een beetje vreemde eten in de bijt, want het gaat eh, niet zozeer over nieuwheidsmuziek, maar meer over world music. Ja, wereldmuziek in het goed Nederlands. En ehm, Ark, eh, en even kijken, Ad heet die. Die heeft daar een, destijds, al enige tijd geleden, een aardige promo over gemaakt. En daar gaan we eerst naar luisteren. En dan naar het nieuwe album van Mary Ann Kennedy. Zij maakte het album Songs of the Class Co.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 Met Haneken tanken hun je geseens, wat kan man een meike hake huusje, you, maar du ja ook immer Hund. Ze schaffen und ik zal es drinchen, gib maar du je ook immer Hund. Het wil me tjeker en het een driele pieps, bevriad een kovadas, gib maar du ja ook maar Hund. Ze schaffen und ik zal es maar decide अभयप्रदा Hi, this is Michelle Qureshi, and you're listening to my new album, Seventh Wave, on Peaceful Radio. This is Muses 9, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website at www.muses9.co.